Mariette Krol met het NOS-journaal. De burgerrechteractivist 50 jaar geleden werd doodgeschoten. Er waren toespraken en op het exacte tijdstip van de moord werd een minuut stilte gehouden. Ook in andere plaatsen in de VS waren herdenkingen. Onder meer in Kings geboorteplaats Atlanta. Het dataschandaal rond Facebook en Cambridge Analytica is veel groter dan gedacht. Niet 50 miljoen mensen zijn getroffen maar maximaal 87 miljoen, zegt Facebook. Ook gegevens van mogelijk 90.000 Nederlanders zijn verhandeld. Het bedrijf Cambridge Analytica verzamelde informatie van Facebook-gebruikers... voor onder meer politieke advertenties. Maandag kunnen Facebook-gebruikers controleren of ook hun informatie is buitgemaakt. De inzet van kroongetuigen kan grote gevaren opleveren, maar ze zijn meer dan ooit nodig voor het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit. Dat zei minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een debat in de Tweede Kamer over de liquidaties in de Mokro-oorlog. Volgens de minister gaat er veel aandacht uit naar het inschatten van de veiligheidsrisico's van kroongetuigen en hun familie. De minister gaat onderzoeken of er meer persoonsbeveiligers moeten komen als er door een rechtszaak meer mensen bewaakt moeten worden. Een experiment van het kabinet om hennep tijdelijk te legaliseren kan leiden tot allerlei rechtszaken. Daarvoor waarschuwt de Raad voor de Rechtspraak. De rechters zeggen dat de proef op gespannen voet staat met internationale verdragen. Ook is er mogelijk sprake van willekeur en rechtsongelijkheid, omdat maar een beperkte selectie van telers en coffeeshops aan de proef mag meedoen.